uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Tegen de twee verdachten in het Nijmeegse scooterdrama... heeft het OM acht jaar cel geëist. Zes jaar geleden pleegden ze een overval. Op de vlucht met de scooter reden ze iemand uit Arnhem dood. De zaak sleept al jaren. De verdachten zeggen allebei dat de ander de scooter bestuurde. In hoger beroep werden ze vrijgesproken, maar het OM ging in cassatie... en nu is de zaak weer terug bij het gerechtshof. 17 families die iemand hebben verloren bij de aanslagen van Parijs in november klagen de Belgische staat aan. De aanslagen werden grotendeels voorbereid in België en de families vinden dat de Belgische veiligheidsdiensten te weinig hebben gedaan om de aanslagen te voorkomen. Zo hadden terreurverdachten als Salah Abdeslam beter geobserveerd moeten worden, zeggen ze. En in maart stapten de ouders van een van de slachtoffers in Parijs al naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. De aanslagen op 13 november waren onder meer bij het Stade de France en de concertzaal Bataclan. Er kwamen 130 mensen om. België is begonnen met de berging van de Flinterstar, het Nederlandse vrachtschip dat vorig jaar bij Oostende verging. Het wrak ligt sindsdien op een zandbank. Het schip kwam vorig jaar in botsing met een gastanker. Twaalf bemanningsleden sloegen overboord, maar werden gered. De kosten voor de berging worden verhaald op de eigenaar van de Flinterstar, een reder uit Barendrecht. Rond deze tijd geeft Manchester United een persconferentie... en algemeen wordt aangenomen dat daar het ontslag bekend wordt gemaakt van Louis van Gaal. In de twee jaar dat hij nu trainer is, wist hij alleen de FA Cup te winnen. In de competitie deed de club met een vierde en vijfde plaats nooit mee om de titel... en ook in Europa telde United niet mee. De Portugees Mourinho wordt genoemd als opvolger van Van Gaal. Het weer, regen, tegen de avond vanuit het westen droog.